Op het Tahrirplein in Cairo schoten militairen aan het begin van de nacht in de lucht om de betogers te verjagen, maar dat mislukte. Het lichaam van Zahra Bahrami, die Iraans-Nederlandse die vorige week in Iran werd opgehangen, is op een geheime plek begraven. De Wereldomroep heeft dat via via vernomen van de dochter van Bahrami. Die kreeg te horen dat de begrafenis al begonnen was in een stad op 400 kilometer afstand van Teheran. Daardoor kon ze nooit op tijd bij de begrafenis zijn van haar moeder. Een vissersboot met aan boord 31 Noord-Koreanen is afgedreven naar Zuid-Koreaanse wateren. Het schip werd opgemerkt bij het omstreden eiland Yonpyong. Op het vasteland worden de opvarenden verhoord. Mogelijk zijn de Noord-Koreanen verdwaald in dichte mist. Juist morgen houden de twee Korea's militaire besprekingen om de spanningen tussen de landen te verminderen. Op de A27 bij Breda heeft een bestuurder van een gestolen auto een politiewagen geramd. De agenten bleven ongedeerd. De man reed na de aanrijding door. Hij had de auto eerder op de avond gestolen en reed met snelheden van zo'n 200 km per uur over de snelweg. Bij de aansluiting met de A58 vloog hij uit de bocht. De politie heeft de man aangehouden. De Super Bowl, de finale van het American Football, is gewonnen door de Green Bay Packers. In Dallas en Texas versloegen ze de Pittsburgh Steelers met 31-25. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat de cheerleaders ontbraken bij het sportevenement van de VS. Dat komt doordat het in de thuisstaten van de teams tijdens het seizoen te koud is voor de kortgerokte cheerleaders. En dat het weer, vooral in het zuidoosten.